De bewindvoerders weigeren met All Capital te gaan onderhandelen. Ze zeggen dat ze op zoek zijn naar een bedrijf dat DSB in zijn geheel wil overnemen. De belangstelling voor DSB was eerder vandaag naar buiten gebracht door de vakbonden. Vertegenwoordigers van de bonden praten op dit moment bij de bewindvoerders. Groot-Brittannië is onder voorwaarden bereid extra troepen naar Afghanistan te sturen. Premier Brown heeft in het parlement gezegd dat hij 350 militairen wil sturen, maar er moeten andere landen ook een extra inspanning doen. Groot-Brittannië heeft nu ruim 9000 militairen in Afghanistan. Een groot deel daarvan is gelegen in de zuidelijke provincie Helmand. Sinds het begin van de oorlog in Afghanistan zijn er 221 Britten omgekomen. De onderhandelingen over de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie kunnen volgend jaar worden afgerond. Het toetredingsoverleg met Macedonië kan volgend jaar beginnen. Dat staat in het voortgangsrapport van Europees commissaris Rin. Hij roept Turkije op om haast te maken met hervormingen om meer kans te maken om toe te treden tot de Unie. De film The Silent Army mag niet meedingen naar een Oscar. De selectiecommissie in Los Angeles heeft de film niet geaccepteerd als Nederlandse inzending. Volgens de commissie is The Silent Army een hermontage van de originele film Wit Licht en dat wordt niet toegestaan. Het acteerdebuut van Marco Borsato zou meedingen naar de Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Nederland zet nu de film Oorlogswinter in van regisseur Martin Koolhoven. Dat was de tweede keus van de Nederlandse jury. Het weer, zowel vandaag als morgen volop zon en tussen de 9 en 11 graden. Vannacht in het binnenland lichte vorst.